4 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Er komt een landelijk verbod op het vervoeren van nertsen en mest van die dieren. Dat heeft minister Schouten van Landbouw bekendgemaakt. Al komt er voor alle nertsenhouderijen een bezoekersverbod voor de stallen waarin de beesten zitten. Aanleiding is de waarschijnlijke besmetting van twee mensen met het coronavirus op een nertsenboerderij. boerderij. Er zijn inmiddels voldoende testen en mondkapjes beschikbaar voor medisch personeel. Dat concludeert de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Vorige week waren er maar drie meldingen van zorgverleners over een tekort aan beschermingsmiddelen. Al snel nadat het coronavirus in Nederland om zich heen greep... ontstond er ongerustheid over het tekort aan testen en beschermende middelen voor het zorgpersoneel. Bij rellen in de Amerikaanse stad Minneapolis is een man omgekomen. Het gaat vermoedelijk om een plunderaar die door een winkeleigenaar werd doodgeschoten. Aanleiding voor de onrust is de dood van een zwarte man eerder deze week. Bij zijn arrestatie werd hij minutenlang op de grond gehouden... door een agent die een knie in zijn nek duwde. De man kon daardoor geen adem inhalen en overleed later in het ziekenhuis. Zijn dood maakte veel los in de Verenigde Staten. In Minneapolis waren er voor de tweede nacht op rij rellen en plunderingen. Afgelopen nacht waren die zo hevig dat de burgemeester de hulp inriep van militairen. Na de vondst van 5 kilo kook in een auto in Rotterdam heeft de politie vier mannen opgepakt. De politie zag iemand met een grote tas vertrekken bij een huis dat in de gaten werd gehouden. Toen de auto werd aangehouden was de kook verstopt in een verborgen ruimte. Bij twee huiszoekingen werd nog eens 275.000 euro gevonden. De vier verdachten zijn tussen de 22 en 30 jaar oud en hebben geen vaste woon- of verblijfplaats. Het weer afwisselend zon en wolken. Vannacht helder met minima tussen 5 en 9 graden. Morgen opnieuw zonnig en wat minder wind bij 17 tot 23 graden. Ook in het weekend droog, vrij zonnig en zomerse temperaturen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat tussen Naarden en Hilversum 7 kilometer file. De vertraging is daar ruim 10 minuten. staat een vrachtwagen met pech waardoor de rechterrijstrook dicht is. Op de A7 Zaanstad Horen bij Purmerend 6 kilometer en 10 minuten tijdverlies. Op de A10, de ring van Amsterdam, begint het vast te lopen bij Amsterdam Hemhavens, oftewel de Koentunnel. Daar heb je nu vijf minuten op onthoud. En de N201 Hilversum uit Horen, die is nog steeds dicht tussen de aansluiting met de A2 en Vinkenveen. Er is een ernstig ongeluk gebeurd. Waarschijnlijk is de weg pas weer vrij om een uur of half zes.